Freddy van Tijn met het NOS-journaal. ProRail heeft meer tijd nodig om de schade te herstellen die gisteren door de storm is aan. Er kunnen nog steeds nauwelijks treinen rijden. Ook vannacht en morgen verwacht ProRail nog bezig te zijn. De lijst van trajecten waarop wel treinen rijden van NS groeit wel gestaag. De treinen die vanavond of morgen gaan rijden worden verwerkt in de reisplanner. Reddingsploegen van de Griekse brandweer zoeken naar twaalf vermiste opvarenden van de veerboot tussen Griekenland en Italië waarop brand was uitgebroken. Het zijn zeven Bulgaren, drie Grieken, een Litouwer en een Turk. De brand die gisteren uitbrak is nog steeds niet onder controle. Het schip wordt terwijl er geblust wordt naar Corfu in Griekenland gesleept. Griekse media melden dat 280 opvarenden van boord zijn gehaald. Acht van hen zijn opgenomen in een ziekenhuis. President Zelensky van Oekraïne heeft kritiek op de opstelling van het Westen tegenover Rusland. Hij vindt de maatregelen van de VS en Europa om Rusland af te schrikken onvoldoende. Zelensky zei dat hij met president Poetin wil spreken. Morgen belt de Franse president Macron met Poetin over de spanningen rond Oekraïne. De pro-Russische separatistenleiders in Oost-Oekraïne hebben vanmorgen een algehele mobilisatie afgekondigd. Duitsers in Oekraïne krijgen van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken dringend advies het land onmiddellijk te verlaten. En de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa vliegt vanaf maandag zeker een week lang niet naar Oekraïne. De kustwacht heeft vandaag op de Noordzee zonder succes gezocht naar 26 containers die van een schip waren gevallen. Ze zijn leeg, ze zijn ergens tussen Vlieland en Noord-Holland overboord geslagen. Ze zijn dus niet drijvend aangetroffen. Nu gaat Rijkswaterstaat ervoor zorgen dat ze worden geborgen. Het weer, regen en wind. Eh, vannacht overwegend droog en 2 tot 5 graden. Morgen grijs met veel regen, maximaal rond 11 graden. Morgenmiddag neemt de wind weer toe. Morgenavond staat er ook veel wind. En ook maandagochtend nog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij de afrit Haarlem-Zuid kantelde eerder vandaag een vrachtwagen...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 Maar ik laat geen sporen achter, no evidence. Geen 50 cent, maar zo vang mijn money Geen, 50 cent, maar zo vang mijn many man. Curtis Jackson, ze wil naar de candy shop. Zij deed vroeger kader, maar ze gebruikt de kop.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 But you called my bluff and saw through all How do I tell you I need you when you steal the breath in my lungs? My body shakes till the blood in my face makes me awkward smile and turn around. How do I hold these emotions when you spin my world out of place? One look at me, it feels like everything is written in marker on my face. I'm hoping maybe you could tell me now. Am I the only one that's catching butterflies?